ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Geert Wilders ligt onder vuur in de Tweede Kamer. De PVV-leider krijgt van veel partijen de schuld van de kabinetsval. Ook vinden ze dat hij niks heeft bereikt in het afgelopen jaar. Het waren uw ministers die nu ook wederom met wachtgeld thuis zitten, hun zakken aan het vullen zijn. Het enige wat er is gebeurd de afgelopen anderhalf jaar is dat het één grote Geert Wilders show is geweest en de mensen thuis zijn teleurgesteld. Je hoort Jimmy Dijk van de SP. Ja, na zijn verwijten roffelden ook de mensen van VVD, NSC en BBB op hun tafeltje... om aan te geven dat ze het ermee eens zijn. Oud-coalitiepartners van Wilders dus. Het lijkt er trouwens op dat de datum van de verkiezingen vandaag nog niet bekend wordt. In Haaksbergen, in de buurt van Enschede, komt voorlopig geen nieuw asielzoekerscentrum. De gemeente zet het plan in de koelkast vanwege de val van het kabinet. Men zegt ook dat er te veel verzet is onder bewoners. In Haaksbergen moet eigenlijk nog een nieuw AZC komen, omdat de spreidingswet nog altijd geldt. Vandaag beginnen meer dan een miljoen moslims aan de Hajj in Saoedi-Arabië. Er zijn dit jaar extra maatregelen genomen tegen de drukte en de hitte... die vorig jaar aan veel mensen het leven hebben gekost. Zo houden drones de mensenmassa's in de gaten en worden wegen gekoeld. En blije gezichtjes in het Zuid-Hollandse Goudswaard. Ze kunnen hun boodschappen gewoon weer in hun eigen dorp doen. De enige supermarkt was sinds kort gesloten. Maar de inwoners hebben 175.000 euro bij elkaar geschraapt voor een comeback van de winkel. Geweldig, ik ben blij. Wij wonen hier aan de overkant. En eh, hij is drie maanden dicht geweest. Het was gewoon heel stil op het dorp. Ik ben blij dat hij weer terug is. Er wonen ook eh, zoveel ouderen, dus daar is het natuurlijk sowieso belangrijk voor dat ze met de rolator eigenlijk vlak bij de winkel wonen. Maar ik denk ook een soort ontmoetingsplek, zeg maar, die eh, gewoon een soort leefbaarheid op het dorp. Ja, een beetje reuring. <laughs> Heb ik nog het weer. Veel grijs, met vooral in het oosten af en toe wat lichte regen.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 We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band Goedemiddag luisteraars. Welkom bij Lunchroom. Charles, weer bedankt voor je heerlijke muziek. Heb je graag gedaan hoor. Ja, dan weet ik dat je dat graag gedaan hebt. graag gedaan. Ja, dat weet ik hoor. <laughs> Fijne uitzending. Ja, eh. goede week nog hè. Doei. Ja, dat was Rock Around the Clock. En dat was Bill Haley en his Comets. En ik ga door met, juist, Jefferson Airplane. White Rabbit. Aanstaande zaterdag 7 juni zal de kunstmanifestatie Street Art Zandvoort 2025 officieel worden geopend. Bij de première vorig jaar werd het dorp verrijkt met onder meer zeven enorme muurschilderingen. En bij deze editie ligt de nadruk op een beeldenroute met eveneens zeven kunstwerken langs de boulevard Paulus Lood. In totaal zeven indrukwekkende werken van bekende kunstenaars staan drie maanden lang opgesteld langs de boulevard Paulus Lood waarvan zes in de zeereep tussen de boulevard en het strand... Enkele van de vaak metershoge stukken worden eh, al eerder internationaal tentoongesteld...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 Dit was Queen. Heaven for Everyone. Nou, als ik het zo hoor, heb je er wel moeite mee. Goed, we gaan naar het volgende item. 3 in één. Henry John Duitsendorf ja, wie is dat nou weer? Die is geboren in 1943 en overleden in 1997. En ja, beter bekend onder John Denver. En het was een Amerikaanse countryzanger, songwriter, musicus... en enkele keren een acteur. John Denver woonde in het grootste deel van zijn leven in Aspen. In de jaren 60 begon zijn zangcarrière bij The Mitchell Trio... een folkgroep die vooral richtte op politieke en sociale satire... Na een wijziging in de samenstelling ging de groep nog enkele keren door het leven als Denver Boys and Johnson. In 1997 kwam Denver op 53-jarige leeftijd om het leven... toen het vliegtuig dat hij bestuurde, die hij kort daarvoor had gekocht... neerstortte voor de kust van Monterey, Californië. Vermoedelijk was zijn gebrek aan ervaring in het besturen van het toestel... de oorzaak van het ongeval. Zijn as werd uitgestrooid over de Rocky Mountains in Colorado. In 2014 kreeg Denver postuum een ster op de Hollywood Walk of Fame. En ik ga drie voor u draaien. Calypso, Any Song en Take Me Home, Country Road. Veel plezier. the living in search of the answers beside you light up the darkness and show us the way. in één. één, één. You fill up my senses Like a night in a forest Like the mountains in springtime Like a walk in the rain storm in the desert like a sleepy blue ocean you fill up my senses come fill me again come let me love you let me give my life to you let me drown in your laughter. Let me die in your arms. herinneren dat John Denver altijd leuke shows had... waar we altijd naar keken. En dan noemden wij hem de kikker. Wij vonden altijd dat hij een beetje op een kikker leek. Stichting Zandvoort Beyond heeft een programma gepresenteerd... voor het Zandvoort Race Festival. Dat de hele maand augustus plaatsvindt. In aanloop naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix... wordt Zandvoort omgetoverd tot een bruisend racedorp. Met een breed scala aan activiteiten voor alle leeftijden en interesses. Het festival biedt een mix van races, feest en entertainment... met veel gratis toegankelijke evenementen. Het dorp wordt weer een maand lang versierd met racethema's... waaronder vlaggenlijnen, selfiespots en etalageversieringen... zowel in Noord, in het centrum als op de boulevard. Er zijn attracties en spektakels in het hele dorp... waaronder een reuzenrad en een kabelbaan. Maar volwassenen nu ook in snelle elektrische karts kunnen racen... De ombouw naar het festival begint met evenementen zoals Zandvoort Start en de jaarlijkse kermis. De Zandvoort Zeepkistenrace keert terug op 23 augustus. Ja, heel veel plezier. Wij gaan luisteren naar Celine Dion, Swing Twice.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 Living Doll. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. had a roving eye, and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living dog. Well, take a look at her hair, it's real. And if you don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk, so no big Steal her away from me Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll Got to do my best to please her Just cause she's a living doll Got her over eye and that is why She satisfies my soul Got the one and only walking tall living dog. myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got her open eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. berm langs de Zuidduinen ligt al weken een groene scooter. Af en toe wordt de tweewieler door iemand rechtop gezet... maar vaak valt hij binnenkort daarna weer om. De naam van het deelscooterbedrijf staat erop... maar contact opnemen heeft geen enkele zin.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 Yesterday, yesterday, yesterday, yesterday. En het gaat deze keer over Shocking Blue. De groep werd in 1967 opgericht door Robbie van Leeuwen... die naar eigen zeggen bij de Motions zijn plafond had bereikt... en een groep wilde neerzetten waarmee hij internationaal meer kansen zag. Robbie van Leeuwen recruteerde de groepsleden uit diverse hoeken van de Haagse beatscene... En koos in eerste instantie voor een zanger, Barry Hay. Barry Hay bedankte echter Van Leeuwen en Van Leeuwen sprak de volgende historische woorden... hier zul je nog spijt van krijgen. In Loosdrecht stuitte Van Leeuwen en manager Kees Van Leeuwen op Mariska Veres... Die, naar, die daar optrad met de Motowns tijdens een feestje van de Golden Earrings. Via haar moeder werd het contact gelegd. Shock Blue werd de eerste Nederlandse groep die een nummer 1 hit in de Billboard One Hot 100 van de Verenigde Staten behaalde met de single Venus. Maar die ga ik niet voor u draaien. Ik ga draaien Never Marry a Railroad Man. Trouw nooit met eentje van het spoor. toch een vreemd fenomeen. Mensen met etenswaren die de meeuwen voeren. De roofvogels, de zaakjes, grijpen elke aanleiding aan om het eten te komen. En als je ze eenmaal een vinger geeft, grijpen ze, soms letterlijk, je hele hand. Dat mensen dat nog steeds niet snappen. Ja, we gaan door met de Battery Boys. I'll never break your heart. it's all wrong 22 juni opent het Oude Raadhuis ieder weekend haar deuren... voor een bijzondere pop-up expositie met vier kunstenaars uit de regio. Joker van Sloten, Geo Romein, Jan van der Bos en Carla Veldman. De expositie toont een rijke variatie aan beeldhouwwerk en schilderkunst. En het is, eh, de opening is elke zaterdag en zondag van 12 tot 5 uur.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 Happy together? Heel belangrijk natuurlijk dat we allemaal happy zijn. Want dat is belangrijk. We gaan door met The Kingdom van Milo uit België. Where I'm from there are no mountains And time is standing still Where I'm from there's barely space left Still they're running up a hill Where I'm from they don't like changes Even if alarm bells ring Where I'm from, they have a princess. Where I'm from, they have a king. Where I'm from, they don't like dreamers. They're told to shut their mouth. Where I'm from, they're divided between the north and the south. Where I'm from, it's like a long night never turns to day. Where I'm from, the kingdom's trembling. Where I'm from, they've lost way. Singing. sing it every day that this Kingdom still my kingdom. It's encoded in my DNA. Elke eerste vrijdag van de maand is er in het Dorpskerk aan het Dorpsplein een Taizé-dienst. Die is gekoppeld aan, het thema, aan een thema. Op 6 juni is er gekozen voor Zingen is dubbel bidden. En de lezing uit Psalmen 55, 17 tot 19 sluit daar prima bij aan. In de Franse Thaisee wordt veel gezongen, net als in de diensten in Zandvoort. En dan gaat het er niet om dat je mooi en zuiver kan zingen... maar dat je met je hele hart zingt en betrokken bent bij de tekst. De dienst is van half acht tot acht uur. En om zeven uur gaat alvast de, de liederen oefenen. Na afloop is er koffie en thee en een collecte voor de diaconie in Zandvoort. En wij gaan door met Take That, How Deep Is Your Love. Stevens tevens de laatste van dit eerste uur. Ik hoop u te zien na het nieuws en de break.